Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Landbouwminister Adema zit weer om tafel met boerenorganisaties. Er wordt al maanden gepraat over een toekomst voor de boeren in het landbouwakkoord. Maar gisteravond stapte de grootste boerenorganisatie van Nederland, LTO, uit dat overleg. Ze hebben er geen vertrouwen meer in, zei de voorzitter bij Goedemorgen Nederland. Maar laat het zo zijn dat het kabinet iets bedenkt waardoor we verder kunnen in de zin van dat we wel, wel met elkaar in de tweede helft van dit jaar overleg kunnen plegen. Maar dit landbouwakkoord zo helpt niet. Zonder de grootste boerenorganisatie van Nederland komt er geen akkoord, zei de landbouwminister eerder. Bij rellen in de vrouwengevangenis in Honduras zijn tientallen gevangenen om het leven gekomen. Agenten zochten naar wapens en drugs in de cellen. En toen brak er een gevecht tussen rivaliserende jeugdbendes uit. Zegt correspondent Jan-Albert Hootse. Een aantal vrouwen zijn erin opgesloten op, in verschillende ruimtes in de gevangenis. Die zijn in brand gestoken. Een aantal anderen zijn doodgeschoten. En het lijkt erop dat het aantal doden nog eh, sterk zal, kan, eh, zal kunnen toelopen ook. In gevangenissen in Honduras vallen vaker doden door gevechten tussen bendes. De afgelopen 20 20 jaar kwamen er meer dan 900 gevangenen om het leven. En scholieren van een middelbare school in Utrecht hoeven hun lege blikjes energy of cola niet meer in hun tas te doen als ze statiegeld willen. Op het Leidse Rijncollege staat vanaf vandaag een inlevermachine, zegt de baas van Statiegeld Nederland. Je levert je blikje of je flesje in. De automaat eh, maakt dan een QR-code aan. Die kun je scannen met je telefoon als je de eh, welbekende Tikkie-app op je telefoon hebt. Eh, en daarmee wordt het geld dan gelijk, als je die QR-code scant, op je rekening bijgeschreven. Niet alleen voor scholieren in Utrecht wordt het makkelijker om statiegeld op hun rekening te krijgen. In totaal doen 10 middelbare scholen, hogescholen en universiteiten mee aan de proef. Dan nog het weer. De zon schijnt flink in het oosten nog wel wat wolken. Het blijft overal droog. Het is tussen de 23 en 28 graden. Morgen nog wat regen en dan iets frisser dan vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Sing la la la. My family listened 50 times to my two-song repertoire. I told my mom her only son was gonna be a star. Out all the beer weddings sounded just like fall. Out all the old weddings, 78s and all. I sat by my record player make it, every move I made. Rock and roll, I gave you all the best years of my life, all the dreamy sunny Sundays, all the moonlit summer nights. I was so busy in the back room, writing love songs to you while you were changing your direction. You never even knew that I was always just one step behind you. Sixty-six seemed like the year was really going somewhere. We were living in San Francisco with flowers in our hair, singing songs of kindness so the world would understand. The guys and me were something more than just another band. And then 69 in LA came around so soon. We were really making headway and writing lots of tunes. We must have played the wildest stuff we'd ever played. The way the crowds cried out for us, well, thought we had played rock and roll I gave you all the best years of my life All the crazy, lazy young days All the magic moonlit nights I was so busy on the road Sing love songs to you While you were changing your direction You never even knew I was always Just one step behind you do, do, do, do. with someone else's band. And she came up to me lately and took her by the hand. I told her all my troubles and she seemed to understand. And she followed me through London to a hundred hotels, to a hundred record companies who didn't like my tunes. And she followed me when finally I sold my own understand I've never been a star Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. zien de klederdracht haast nooit meer. Alleen in winkels liggen tot hun spijt bepaalde dingen uit die andere tijd. Waarvoor ze blijven komen keer op keer. Alleen de haven behoudt zijn nou de glans en ademt nog de sfeer. en koud, met huizen in een blok gebouwd. Je ziet er bijna nooit een mens op straat. Het verleden is daarvoor goed voorbij. De mensen lijken minder blij. Misschien omdat dit leven zo snel gaat. Maar elke mijn en voel me rijk als ik naar het water sta. altijd bestaan een Volendamse band uit het Paling Sound genre. Mooi Volendam werd nooit een hit, maar is inmiddels wel een klassieker. In de zomer van 1983 had de band een hit met Als ik maar bij jou ben. Dat is de slotsong, maar nu eerst Rosalinde. In totaal heeft Kenny een 11 singles en een album uitgebracht. Rosalinde, je zult wel weten wat ik je vertellen ga. Rosalinde ben je soms vergeten dat ik nog besta. Want je kijkt me niet meer aan en ziet me niet meer staan. Rosalinde, wat is er aan de hand? Jij bent alles wat ik wil. Zonder jou is het zo stil. Ik ben het niet gewend These is er aan de hand? En in Spanje hebben ze paella. En in het mooie Griekenland kun je dansen hand in hand op een bouzouki-melodie. Op de Bahamas blijft de zon steeds schijnen. En al je zorgen zullen daar verdwijnen. Toch ben ik altijd weer blij als ik na een bepaalde tijd dit vlakke land weer zie na twee weken caviar en champagne Heb ik meer dan genoeg van al die franje Maar een vrouw als jij Maakt me mijn leven lang blij Oh, als ik maar bij jou ben Ja, want zolang ik jou ken Denk ik niet meer aan morgen Heb geen zorgen wat er ook als ik maar bij jou ben. Want je bent het einde. Ik kan niet zonder jou. Het is goed hoeven daar aan de Riviera. De flamingo is mooi in Sevilla. en als een miljonair met veel flair langs de cafeetjes op de Champs-Élysées. Een gokje in Las Vegas in Nevada. Ik heb nog foto's van Shanghai in China. Het is wat prachtig dan ik van, maar ik ben als jouw man al meer dan tevreden. Want na twee weken caviar en champagne heb ik meer dan genoeg van al die franje. Mijn vrouw als jij maakt me mijn leven lang blij als ik maar bij jou ben. Ja, want zolang ik jou ken, denk ik niet meer aan morgen. Heb geen zorgen wat er ook gebeurt. Oh, als ik maar bij jou ben. Ja, als ik maar bij jou ben. Want je bent het einde. Ik kan niet zonder jou. niet meer aan morgen. Heb geen zorgen wat er ook gebeurt. Oh, als ik maar bij jou ben. Ja, als ik maar bij jou ben. Want je bent het einde. Ik kan niet zonder jou. Triple Play in the Spotlight. mistreated. Sometimes I almost was defeated. But I got back on my feet just the same. Holding my own is my favorite game. So why should I give in? Just turn my tail and run. Call me stubborn as a mule but I just carry on. I've been cheated and mistreated. Sometimes I almost was defeated, but I got back on my feet just the same. Holding my own is my favorite game. Spex Hildebrand geniet in countrykringen enige bekendheid. Hij draait al heel wat jaren mee en schrijft prachtige songs waarvan ik er een drietal heb geselecteerd. De eerste was My Favorite Game, nu nog Follyville en het fraaie La Villa Latino. With the showpiece of his nation Regulars on national TV We keep our money moving buying everything we see. A lot of brand new cars in our town, and lovely houses in tidy streets. Always minding our own business, working our butts off to make ends meet. count our money, say our prayers, and keep the fences closed. Garden our own spirit. That's the way it goes. The grass is greener on our side of the hill. Self glorification is a local thrill in Follyville. Party time on Saturday, flying high on our night out kindred spirits around the table. And we play our music loud. We all are devoted Catholics. Show up in church once a year. So damn the Jew and the Muslim. We don't want them round here. We count our money, say our prayers, and keep the fences closed. Garden our own spirit, that's the way it goes. The grass is greener on our side of the hill. Self glorification is a local thrill in Follyville. about highbrow culture. Politics is not our thing, but we dislike reds in Texas, so we always vote right wing. narrow-mindedness and self-conceit and everything we say and do always parade in modesty, but we are the chosen few. We count our money, say our prayers, and keep the fences closed. Garden our own spirit, that's the way it goes. The grass is greener on our side of the hill. Self glorification is a local thrill. In Follyville. Terre van toen. maar weinig popbands in Nederland geweest met zo'n authentiek geluid als dat van BZN. Ruim 40 jaar lang wist BZN het grote publiek te vermaken met haar eigen versie van de Volendamse palingsound. Het resultaat? Tientallen hits, even zoveel gouden en platina platen, diverse editions en buitenlandse successen. shall see with brown eyes and Triple Play. Triple Play. en Simon zijn sinds enige maanden uit elkaar. Ook zij leverden een belangrijke bijdrage aan de Paling Sound. Rosanne stond in 2008 en 2009 in totaal 55 weken in de singletop 100. Ook Nieuwe Maan en Kijk Omhoog zijn songs van hen. volgende week. Dag! tijd dat jij jezelf bevrijdt, zie je het in een ander licht. laat het los, hou je vast aan mij.